Dit programma bevat authentieke audio-opnamen. Zoek de zon op, dat is wel fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Vergeten artiesten. E Vergeten artiesten. Dat is die kleine man. Die kleine Vergeten artiesten met Mike Winkelman. De artiesten van toen zijn bijna vergeten. Maar er zijn nog mensen die hen een warm hart toedragen. Zo ook Mike Winkelman in zijn programma Vergeten Artiesten. Waar artiesten zoals Lou Bendy, Willy Derby en Louis Davids en vele andere artiesten uit het verleden de eer krijgen die ze verdienen. Kortom, luister naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. Een lust voor het oor. Hallo Nederlandse luisteraars, vrienden, landgenoten, waar ook ter wereld. Hier is het internationale programma van het Happy Station. Hello, hello, everybody everywhere. Good morning, good afternoon and good evening. It's the Happy Station calling from Hildesheim in Holland. yes, yes, my darling, I'm coming, I'm coming. I'm brewing a nice cup of tea. In your kind company coffee. Cheerio, everyone. Like a nice cup of tea in the morning. Mm. Or to start the day you see. Yes, sir. And the house but eleven. Well, my idea of heaven is a nice cup of tea. Of coffee. I like a nice cup of tea with my... Okay, God, but my drink, woman. Alles staat gereed. Op de plaatsen, klaar. We gaan weer eens zo'n echt gezellig zangetje zingen. Mijn dames en heren, zet eens even uw oren open. Ik zing u een gezellige, vrolijke mop. En als u daar eenmaal in zit, dan komt u er niet meer uit. Haha, en hoor, daar gaat hij. luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. Heerlijk hè, die oude muziek. knew that when I crossed the desert, I'd find you. And I'd pay the price of sorrow if I only knew that some tomorrow I'd find you. There's not a single thing that I wouldn't dare if I knew that you would be waiting for me there. I'd give my greatest treasure if I knew by giving up that treasure I'd find you. I'd climb the highest mountain if I knew that when I climbed that mountain I'd find you. And I'd swim the deepest river if I knew that when I swam that river, I'd find you. Without you, dear, life means nothing to me, no matter where you are. That's where I wanna be. I pray to get to heaven, cause I know that if I got to heaven, I'd find you. was very fond of jigs, so I built my little house with twigs. Oh, hi, diddle diddle, I played on my fiddle and I danced with all the little lady pigs. <laughs> Oh, number three. Nix on tricks. I will build my house with bricks. I had blow you in? And the twig house answered yes. No one was left but number three to save the piglet family. And when they knocked, he fast unlocked and said, Come in with me. Now they all were safe inside, and the mean old wolfie cried, I'll hunt and I'll puff, and I'll blow your house. I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house. Why, I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house. But he couldn't move the bricks and the mortar. And was he mortified? Was he mortified? So he slid down the chimney, and oh, by chimney in the fire, he was fried. Ha ha ha! we three little freaks, little pigs rejoice. Hele goede dag en welkom bij Vergeten Artiesten hier op www.vergetenartiesten.nl. Fijn dat u allemaal weer luistert. We gaan deze week eh, terug naar de tijd van de 1920 en 1930, want eh, we hebben allemaal nummers uit de Amerikaanse en Engelse muziek uit die tijd. Dus de vergeten artiesten uit die tijd. Ace Goden met uh, eh, Yesterday's My Baby, El Boli, Time on My Hands... L. Johnson, I Did Climb the Highest Mountain. Eh, ben Burney en his orchestra, Who's Afraid of the Big Back Wolf. Dan gaan we luisteren naar eh, Ben Selvin, Dancing with Tears in My Eyes. L. Collins en B. Harland, eh, Alabama Jubilee. Eileen Stanley, I Get By As Long I Have You. en daarna gaan we naar Arthur Roseberg en de Kit Cat Dancers Band, Breakaway. Waar heb ik dat eerder gehoord? Gaat deze week naar Constantinopel met de Sick Jumping Jacks. Kees Pluis vertaalde het in Constantinopel. Duo Hofman deed dat nog een keer, een Jordaanse bruiloft. Dan gaan we nog een keer naar, waar heb ik dat eerder gehoord? Gene Austin. Girl on My Dreams uit 1928 en Kees Pruis die vertaalde het De Stem van Mijn Geweten uit 1929. Vergeten artiesten, elke week weer een lust voor het oor. Veel luisterplezier. Drink een lekker bakje koffie terwijl je luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. rattles the bones. Old Brown around like a clown. Delilah, who is past 83, shouting, I'm full of pep. Watch your step. Watch your step. One legged Joe dancing around on his toe. Throw away his crutch and holler, let her go. Oh, honey, hail, hail, the gang's on ya. For an Alabama to buy me. that flute. It's a beaut, and it tunes and flute and flute the AKQ. So let's begin. It's a spin to be missing all the things so music all you can once again. Give your legs some exercise with that refrain. Girl, that's what makes me so dreary and takes me back home to my home, Alabama. You ought to see Deacon Jones when he rattles the phone. Old Parson Brown fooling around like a clown and Jemima, who is past 83, shouting, I'm full of pep. Watch your step. Watch your step. We'll make naked so dance around on his toe. So away and such and holler, let her go. Oh, honey, hail, hail, the gang's all here for an Alabama Jubilee. You ought to see Deacon Jones when he rattles the bones. Old Boston Brown, rolling around like a clown. There's your mama who is past 83, shouting, I'm full of tips. Watch your step. Watch your step. One-legged Joe danced around on his toes. Throw away his crutch and hollered, let her go. Oh, honey, hail, hail, the gang's all oh, ya for an Alabama to buy me. Vergeten Artiesten. Elke week een lust voor het oor met Mike Winkelman. Luister en deel dit programma, zodat de artiesten uit het verleden voor kunnen blijven leven. Kortom, Vergeten Artiesten. Een lust voor het oor. Woorden houden op waar muziek begint. Vergeten Artiesten. Luister en deel dit programma. Laat ze voortleven omdat ze radio kapot is, wat voor de buren nog oh, dat is, weet die dingen. and shake away. It's got the snappiest syncopation. Three times up on your heels. Oh boy, how good it feels. You get the happiness new sensation. Write a little note on your toes. Don't forget to dot the I. Look at what you wrote, goodness knows. It's easy as pie. Come on and fake away. Get hot and shake away. You'll do the breakaway by and by. heb ik dat eerder gehoord. Liedjes opgenomen door andere artiesten. Het origineel en degene die het opnieuw hebben opgenomen. Dus, waar heb ik dat eerder gehoord? D, E, F, G. P, D, Q, R, S, V, P. G, I, N. B, V, D. Constantin, O, P, L, E. C-A-N-T-I-N-O-P-E-L-E. Constantinople. It's as easy to sing it as saying your ABC. C-O-N-S-T-A-N-T-I-N-O-P-L-E. Show your pluck and try your luck and sing it loud with me. Constantinople. C-O-N-S-T-A-N-T-I-N-O-P-L-E. Thank you. talks you spelling sharks and sing it loud with me. Constantinople, C-O-N-S-T-A-N-T-I-N-O-P-L-E. zo vol. Als je het studeert, zul je zien, dat dan lukt het wel. O n F, T, A, N, T, I, N, O, P, J, L. Let op hoe ik de Turkse hoofd, dat zonder valse het spel. Constantinopel. k o n s T a N T i n o p e l Ik kreeg eerst een prijs en de politie nam patent op het gespelde moeilijke woord. Als ze nu vermoeden dat je lekker schikker bent, pikken ze je op en word je vermoord. En de commissaris zegt van aan, als je dit kunt zingen kun je gaan. Constantinopel, K-O-N-S-T-I-N-T-I-N-O-P-E-L. Constantinopel, als je dit wil je zien, dan lukt het wel. k o n s C a n T i n o P e l Let op hoe ik de Turkse hoofdstad onder fouten spel. Constantinopel. k o n s C a n T i n o P e l Ook getrouwde vrouwtjes vragen aan hun echtgenoot als die voor zaken wat op de rij. Wel Constantinopel, een van onze je doof, die van zaken, had jij me niet bij. Kom je niet door je examen heen, slaap je nog ten minste maand alleen. Constantinopel, K-O-N-S-T-A-N-T-I-N-O-P-J-L. E Constantinopel, al je het zul je zien dan lukt het wel k o n s t a n d i n o P e l Let op hoe ik de Turkse hoop dat onder valse spel. Constantinopel. k o n s t a n d i n o P e l dat huis volk idee, overal muziek. Katie was gesluierd met een kroontje op haar hoofd, volk idee, echt een fijne zin. Hij die droeg een donkergroen jacket en oranje bloesem op zijn nek. Lang zullen ze leven, zongen de bodem van stad Lang zullen ze leven, ook al is het meeste tijd dat kant en muis. Van de vroeg aan heid meneer, om op die tweede klas. Hij zei dat bleef beter als er maar een nood was. Lang zullen ze leven, met een bootje in het huwelijksmoeras. Naast het huis riep, nee, lui, ik heb een reuze tip, holk idee, ik ben nog niet zo dom. Wij gaan met de hele keten zo'n zonnekar, voor holk idee, bijna het Eerst een rondje kou op langs de hei, dan denkt iedereen dat we Yankees zijn. Lang zullen ze leven, zong het reisgezelschap in de Touringcar lang zullen ze leven. Arie plakte Nelis kauwgom op zijn knaap. Maar Nelis riep, je lijkt me niet, Ze vrijer, dat is lap. En sloeg Arie's je van zijn snavel af. Lang zullen ze leven, ook al ze elkander in het graf kleine witte was hier weer was bijgelegd. Geholk idee, leien ze het Op Opa Marie maakt een rover die mijn dochter stal. Geholk idee, kost je halve kant. Onder het sprak toen blauwe dries. Permitteer me dat ik even spies. Lang zullen ze leven. speest de drees ik mij en dronk aan hem en haar. Lang ze leven. Heel achterop de Willemsboulevard. En doet ze in een echte klein onenigheidje voor. Ze hebben jatten aan de lijf, slaan ze verder door. zullen ah, ze leven, want ze steekt als werkeloze stucador. waar heb ik dat eerder gehoord? Liedjes opgenomen door andere artiesten. Het origineel en degene die het opnieuw hebben opgenomen. Dus waar heb ik dat eerder gehoord? Dear It seems years since we parted, years full of tears and regret. I've been alone, broken hearted, trying so hard to forget. Girl of my dreams, I If I could just hold your charms again in my arms, then life would be complete. Since you've been gone, dear, life don't seem the same. Please come back again. And after all said and done, there's only one girl of mine. after all said and done, there's only vergeet, te vergeten. De vroegen om het leed jou gedaan. Ik heb rijper geworden door het leven. De stem van het geweten verstaan. Als ik in slaaploze nacht, in bange klacht, denk aan jou. Dan veilig voor mijzelf voor een wijn en bitteren spijt. Voel ik het diep berouw. Ik heb zoveel nog goed te maken, kind. Wees vergeten gezin. Dan komt een nieuw leven erbij voor jou en mij. Is het droeve leed voorbij toen ik, verblind door het noodlot, jou voor die ander verliet. Toen kende ik jouw edel karakter en jouw zielig grootheid nog niet. Ik heb pas die rijkdom begrepen toen ik zo beraden alleen verlaten door allen zonnissen. Jouw liefde en zorg mij heen. Als ik in slapeloze nacht, in bange klacht, denk aan jou. Dan veiligde mijzelf verwijt en bitterend spijt voel ik het diep verrast. Ik heb zoveel nog goed te maken, Kim. Wees vergevensgezind. Dan komt een nieuw leven op lijn voor jou en mij. Is het roeven leed voorbij. En ga nu nog even lekker luisteren naar Baby What You Gonna Do Tonight van Jack Jackson, Horsey Horsey en Brian Lawrence. I Got a Pocket Full of Dreams. Dit was Vergeten Artiesten voor deze week. Graag tot de volgende keer. En u weet het, woorden houden op waar muziek begint. Kijk ook eens op www.vergetenartiesten.nl. Bedankt voor het luisteren. Some blissable, permissible, something you care about. You kissable, baby, loosen up and let me know. If there's a possible chance, maybe kisses in the night will grow into a healthy romance. I'm holding my breath now. Don't scare me to death now. Baby, tell me what you gonna, what you gonna do tonight. wheels go round. Giddy up, we're homeward bound. Horsey, horsey, on your way. We've done the journey many a day. Your tail goes swish and the wheels go round. Giddy up, we're homeward bound. We ain't in a hustle, we ain't in a bustle. Don't go tearing up the road. We ain't in a hurry, we ain't in a flurry, and we ain't got a very heavy load. So horsey, horsey, don't you stop. Just let your feet go clippity clop. Your tail goes swish and the wheels go round. Giddy up, we're homeward bound. Horsey, horsey, don't you stop. Just let your feet go clippity clop. Your tail goes swish and the wheels go round. Giddy up. That's fine. Now goodness knows you don't need the rain, so I'll take a little doze. or see don't you stop. Just let your feet go clippity clop. Your tail goes swish and the wheels go round. Giddy up, we're homeward bound. Giddy up, we're homeward bound. the type to care, cause I've got a pocket full of dreams. It's my universe, even with an empty purse, cause I've got a pocket wouldn't take the wealth on Wall Street for the treasures I possess. And I calculate I'm worth my weight in happiness. Lucky, lucky me, I can live in luxury. Cause I've got a pocket full of dreams. einde van onze uitzending. Wij zeggen goodbye en au revoir. Tot de volgende keer. Thank you. Duizend oren horen s'avonds het sympathieke goede nacht in den eter door de afro na de zending uitgebracht. Weinigen slecht denken even aan de waarde van zo'n woord. Stemmen af Berlijn of Londen hebben het al zo vaak gehoord. Goede nacht en wel te rusten. Wel te rusten, goedenacht. Daarvoor gaat nu sluiten. Haar dagtaak is volbracht. nacht en wel te rusten. Luisteraars slapen nu, morgen daar vroeg gaat nu sluiten, wel te rusten. goede nacht en wel te rusten. Luisteraars, slaap nu maar dag. De avro gaat nu sluiten. Wel te rusten. U heeft kunnen luisteren naar Vergeten Artiesten, waar muziek van toen en radio van toen voorbij kwam. Samenstelling, presentatie en techniek Mike Winkelman. Te beluisteren via www.vergetenartiesten.nl. Woorden houden op waar muziek begint. till tomorrow, sweet dreams to you. night, sleep tight. I'll be with you once again. Till then, Toodaloo, his kiss for you. Before you go, let me take the time to say I love you so. And it was a lovely day, Toodaloo. Soon the Sandman will call on you. Nighty night, sleep tight, Toodaloo. my baby don't care for high top places. My baby don't care for rings or other expensive things. She's sensible as can be. My baby don't care who knows it. My baby just cares for me. happy, happy, happy, happy.